Zijn belangrijkste uitdager, Besigye, zijn vroegere lijfarts, kwam niet verder dan 26 procent. Besigye heeft meteen gezegd dat de verkiezingen in het Oost-Afrikaanse land niet eerlijk zijn verlopen. Hij weigert de uitslag te erkennen, omdat er volgens hem op grote schaal is gefraudeerd. Kiezers en toezichthouders bij de stemlokalen zouden zijn omgekocht. Museveni is al 25 jaar aan de macht in Oeganda. Hij had de wet veranderd om nog een keer te kunnen worden herkozen voor een periode van vijf jaar. Bij een landelijke controle in treinen in de Randstad en Brabant zijn vannacht zeven mensen aangehouden. Het KLPD en de, en de, en de Nederlandse spoorwegen controleerden samen ruim 10.000 reizigers. Ruim 100 mensen hadden geen geldig vervoersbewijs en ook werden 28 bekeuringen uitgedeeld voor het verstoren van de openbare orde. De controleacties in de avond- en nachttreinen worden regelmatig uitgevoerd om agressie en overlast in de trein tegen te gaan. De politie is nog op zoek naar de mannen die vanochtend in een hotel langs de A4 een vrouw doodschoten. Dat gebeurde in de lobby van het Van der Valk Hotel naast het brugrestaurant bij Hoofddorp. Wie de vrouw is en waarom ze werd doodgeschoten is nog onduidelijk. Volgens Van der Valk hebben medewerkers van het hotel met gevaar voor eigen leven geprobeerd de schietpartij te voorkomen. De gezichten van de schutters zijn te zien op beelden van een bewakingscamera. Voor zover bekend zijn de schutters nog niet geïdentificeerd. In hetzelfde hotel kwam in april 2009 een vrouw van 22 uit Berkel en Roderijs om het leven door een schietpartij. Het weer droog, in het noorden ook af en toe zon. Het is 0 tot 4 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het veel kouder aan. Vannacht kan het hier en daar...